naartoe. Anne-Marie, waar gaat de reis naartoe? Al naar het stadje klein, daar waar de jongens zijn. Anne, Anne, Anne, hop, sasa, Anne-Marie. Anne-Marie, wat wil je in de stad? Ze zoekt voor haar een man die van haar houden kan. Anne, Anne, Anne, hop, Anne-Marie. Ze zoekt voor haar een man die van Andere, andere hopsasa, andere marie andere marie daar heb je toch niks aan. Andere marie daar heb je toch niks aan. Biedt zich een jongen aan. Anne, Anne, hop, sasa, Anne-Marie. Biedt zich een jongen aan, dan moet je trouwen. Anne-Marie, daar hoef je niet te zijn. Het is toch net zo fijn om hier bij ons te zijn. Anne, Anne, Anne, hop, sasa, Anne-Marie. Het is toch net zo fijn om hier bij other, other.